7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Oudere kinderen van jihadisten worden na terugkeer in Nederland... ondergebracht op een speciale opvanglocatie, meldt het AD. Waar die komt is niet bekend. Maar volgens de krant worden de kinderen er 24 uur per dag geobserveerd... om te bepalen of ze een bedreiging vormen voor de samenleving. Kinderen van 9 jaar en ouder hebben in IS-gebied mogelijk training gehad... of deelgenomen aan de gewapende strijd. Nederland grijpt alsnog in op Curaçao... omdat het eiland te weinig doet om zijn tekorten weg te werken. Het kabinet wil maatregelen nemen om het verwachte tekort van 100 miljoen gulden dit jaar terug te dringen. Curaçao is het daar niet mee eens en zegt dat de financiën er vooral slecht voor staan vanwege de crisis in Venezuela. De coalitiepartijen zijn het eens geworden over wettelijke regels voor draagmoederschap en meer oudergezinnen. Volgens RTL Nieuws bespreekt het kabinet het akkoord vandaag. De nieuwe regels houden onder meer in dat wensouders en draagmoeders hun afspraken op papier moeten zetten. En dat elk draagmoederschap geregistreerd moet worden. Niet-biologische ouders krijgen deelgezag, meldt RTL Nieuws. De directeur van de Amerikaanse fabriek waar de Boeing 737 MAX wordt gemaakt stapt op. Boeing zegt dat hij niet is ontslagen, maar dat hij zelf met pensioen wilde. De directeur was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vliegtuig... dat door een softwarefout in twee gevallen neerstortte. In Indonesië en in Ethiopië. Meer dan 300 mensen kwamen daarbij om. En sindsdien mag het toestel de lucht niet meer in. In Soudaan is mogelijk een staatsgreep vereideld. Het leger van Soudaan zette in april president Bashir af... en sindsdien regeert een militaire raad. Een generaal van die raad meldde op de staatstelevisie... dat er 16 militairen zijn opgepakt onder wie twaalf officieren.